Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. wil zich alleen aan de voorwaarden houden van het staakt het vuren in Syrië als de VN-veiligheidsraad concrete maatregelen neemt om Syrische burgers te beschermen. Dat hebben de opstandelingen in een verklaring laten weten. Het dreigement komt daags na de moordpartij in de plaats Haula. Daar zijn volgens de VN zeker 92 burgers gedood, onder wie 32 kinderen. Het is het grootste aantal doden sinds begin april de wapenstilstand van kracht werd. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië spreekt van een onvergeeflijke daad. In Syrië was ook kritiek op de VN-waarnemers, omdat die het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. In de hoofdstad Damascus droegen betogers spandoeken met de tekst Weg met de toeristen van de Verenigde Naties. In Amsterdam wordt vanavond gedemonstreerd tegen het regime in Azerbeidzjan, waarom deze tijd de finale van het Eurovisie Songfestival begint. Bij het alternatieve songfestival Douze Point for Freedom treedt een zanger op die uit Azerbeidzjan is gevlucht. Het festival is een initiatief van onder meer Amnesty International, hobo-organisatie COC en een aantal politieke partijen. Op de jaarvergadering van de Duitse tak van Amnesty hielden 500 leden vanmiddag een bord omhoog met de tekst nul punten. Met die actie protesteerde de mensenrechtenorganisatie tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting in Azerbeidzjan. De politie en het OM doen onderzoek naar Sharia voor Holland. Aanleiding zijn uitspraken van leden van de islamitische groepering gisteren in Amsterdam. Een woordvoerder van de groepering zei toen dat de Sharia, de islamitische wetgeving, in Nederland moet worden ingevoerd. En dat de regering mensen uitbuit om de oorlog tegen de moslims te blijven financieren. Ook noemde de man PVV-leider Wilders een hond van de Romeinen. Vanavond houdt Sharia voor Holland een bijeenkomst op een geheime plek in Amsterdam. Het weer vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10.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 Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, Pinkse weekend. Zaterdagavond tot aan middernacht zijn we bij met de grootste hits. Die stuurt je natuurlijk een mix van dance en R&B. En straks in het eh, tweede en derde uurtje Resident DJ Mauzo. Twee uur lang in een mix met zijn Global House Vibes. Dit uurtje even lekkere muziek afwisselen met een beetje shownieuws. Misschien zometeen op de party update. Dit uur onder andere muziek van Nelly Furtado, Patrick H. can't. like that it's over. <laughs> no, it ain't over yet. CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat was Nelly Furtado Het Big Hoops. Better, nee, Bigger the Better. En de muziek van Patrick Hagenaar met AMPM, met L-O-V-E, You Give The Love. Oftewel eh, hè, de David Jones remix. En als opening van dit uurtje van de Nightwalk... voor de Blue Boy met Remember Me. Alleen dit keer de Huxton Worst remix. En die is nieuw, want die staat uh, in de Beatboard Top 100. Eh, we gaan eens even kijken of we nog een beetje leuk shownieuws hebben voor je. NW Nightwalks Show Facts. Justin Bieber heeft zijn diploma binnen. De zanger moest na zijn werk ook gewoon tijd besteden aan zijn opleiding maar dat is nu gelukkig helemaal voorbij. In de Ellen DeGeneres Show liet de superster trots zijn papiertje zien. Zoals het hoort liet Bieber er nog, een, eh, liep er nog bij in heel te kort dankwoord voor het behalen van zijn diploma. Ik heb zojuist de middelbare school afgerond. Ik heb mijn toets gehaald. Ik ben helemaal vrij. Oftewel, nu kan hij er geld gaan verdienen. Zonder gezeur en iedere keer naar school toe te gaan. Lekker feesten en geld verdienen. En uh, hè, waarschijnlijk aan de drugs of aan de drank raken. En de P. Diddy is super trots op zijn zoontje Justin Combs. Justin kreeg uh, eh, van de week namelijk zijn schooldiploma. Via Twitter liet Piet Derry weten, mijn zoon krijgt eh, vandaag zijn diploma. Justin is klaar met zijn middelbare school. Ik kan het niet geloven, God is groot. Ja, in Amerika en eh, zeker ook eh, de donkere mensen. Natuurlijk ook de blanke mensen, maar de donkere mensen hebben ja, toch iets meer volgens mij met, dan wij. In ieder geval dan ik, want ik, ik geloof alleen in mezelf. Maar ja, hun zeggen net als Arabische landen allemaal. Die zeggen Allah en in Amerika zeggen God is with me. En eigenlijk half Amerika denkt er zo over. Dus ja, eh, hè, en eh, Demi Boer, Demi Moore, niet Boer, maar Demi Moore verbandte eh, Ashton. Demi is totaal over haar toeren sinds ze ontdekte dat haar dochter Rumor stiekem nog contact had met Ashton Kutcher. Demi heeft daarom haar dochter Scout, Talula en Rumor gevraagd om al het contact met Ashton te verbreken. Het was voor Demi erg moeilijk om dat voor haar dochters te vragen. Maar ze vindt dat het beste, zegt een insider. Dat ja, dat uh, bood het niet zo goed hè, tussen Ashton Kutcher en Demi Moore. <laughs> Maar dat had je waarschijnlijk al meegegeven, meegekregen. Zo, ik heb vandaag een beetje spaar gebleven. Denken door het warme weer en waarschijnlijk waarschijnlijk te veel bier op. Dat zal het waarschijnlijk zijn. IFM Zandvoort tot aan middernacht nog een hoop lekkere muziek. Onder andere zometeen van Velsen, Sandro Silva en Quintino. Maar eerst had Kelly Ray met Honestly. Honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your mind. go, cause I got no problem with it. finally stoked, I'm finally free Honestly, my phone's blowing up tonight I'll go out, get drunk again Make out with all your dumb friends Tag your face, just to rub it in I'ma go cause I got no problem to yourself, so don't blame me.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 ja, de man kan ook house muziek maken. Dat was The Rush of Life. En natuurlijk Sandra Silva en eh, Quintino met Epic. En Hot Charlie Ray hoorde je met Honestly. Ook de laatste verschenen hit van Hot Shelly Ray. We gaan eens even kijken of er nog een beetje leuke feesten zijn vanavond. Party Update. Nou, zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij uitgenodigd Robert Feelgood, Kazikas en natuurlijk Miss Bunty is de MC vanavond. En vanavond in Hotel Arena hebben we Recognize Ladies Night van 11 tot 4 in de ochtend in Hotel Arena. Met onder andere Rizzy Romero, Lady B, Franklin, Jennifer Cook, Costa en nog veel meer. Vanavond in Hotel Arena Recognize Ladies Night. En vanavond in Jimmy Woo, I Love Ultra. En dat is onder andere met uh, Izzy, Irmi, Aaron Gill en Dilevio Rivon. Mitchell Niemeyer en Sandhouse. Vanavond dus in Jimmy Woo, I Love Ultra. En vanavond in het Odeon Theater hebben we Remise. Dat is eh, onder andere met um, ehm, DJ Fullscale, DJ Cocky, DJ Marvel. Dat is van de Goodfellas. En DJ Jesser en MC is O. Vanavond dus in Odeon Theater Reminisce En vanavond in de Wester-Unie Rocket. Dat is onder andere met Tim Wolf, Steve Rachmat, Alexander Kowalski en Dimitri Kneppers. Vanavond dus in de Wester-Unie Rocket. En dat duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend dichter bij huis hebben we Official Edit Festival after party Dat is in de Stalker. En het is vanavond met eh, Elke Klein, Miss Malera, Transversible Wormhole en Danny Suur en Trump Springer, Global Nick, Steve Wonka en een mystery guest. Het vanavond in de Stalker. Tot 5 uur in de ochtend ben je welkom met Official Edit Festival after party En vanavond in de Lichtfabriek hebben Haarlem gaat door After the festivals. Dat is met Mystery DJ, Uzusa, Roy D, B2B en onze eigen Zandvoortse Alex Cruz. En dit keer met een tech setje. Dus uh, eh, duurt allemaal tot 4 uur in de lichtfabriek. Oftewel het oliehuis vanavond. Haarlem gaat door de After the Festivals. En in Zandvoort hebben we vanavond de eh, Touch at the Sea Official After Party. Dat is in Club Exposure, dat is in de Kosterstraat. En uh, nogmaals, ja, ik zei het vorige week ook al. Ik heb een flyer en daar staat geen tijd bij. Dus je moet gewoon even gaan kijken in de Kosterstraat nummer 1A. Het feestje Touch at the Sea Official After Afterparty. En tot zover de party voor vandaag. We gaan door met muziek. Zometeen onderweg Cardi Ray Jepsen, Basto en Yves V. Maar eerst B.O.B. met So Good. Drinking a German girl with a head on her shoulders. She probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the bar. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style. Tonight is picture perfect. So smile and pack your bags real good, baby. Cause you'll be gone for a while. Wow, wow, wow. was from Norway to Egypt. I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa and I smile. So pack your bags real good, baby. you you'll be gone for a while. Hi. wherever it lands, that's where we'll go. We'll, go. we'll hit up Europe, Europe. Yeah, and spend some euros, euros. Or maybe visit Berlin, Berlin. the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. Merlot. A rosé, a burgundy, hey. traveling like turbo. Hey. Brush up on your espanol. hey. we're Barcelona bound, so smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Wow, wow. you never had it so settled thank you Lord, grandmama house, hand on your mouth. You yell too much about the penny need This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.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 Op nummer 1 met Young. Daarvoor hoorde je muziek van Lloyd versus Andre 3000 met Dedicated to My Ex. Ook Basto, Yves V kwam voorbij met Cloudbreaker. En natuurlijk die vrolijke plaat van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe en B.O.B. met So Good. Nog meer lekkere muziek, zometeen Chris Brown, Turn Up The Music. En ook Jesse J met David Guetta met Laserlight. En ik zeg tot zometeen na de break. Dan twee uur lang DJ Mauzo in de mix met zijn Global House Vibes.